Ongeveer 44 miljoen stemgerechtigden kunnen een regioraad kiezen. De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de populariteit van president Sarkozy. Bij de eerste ronde verloor de centrumrechtse partij van Sarkozy veel stemmen... en verwacht wordt dat hij ook vandaag weinig stemmen zal krijgen. De linkse oppositie lijkt de grote winnaar van deze verkiezingen... en ook het extreemrechtse Front National van Le Pen krijgt er stemmen bij. Israël begint voorlopig niet met de bouw van 1600 woningen in Oost-Jeruzalem. Daarnaast wordt de blokkade van de Gazastrook minder streng... en wordt een aantal Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Dat hebben Israëlische ministers gezegd tegen journalisten. Een officiële verklaring is er nog niet. Het besluit om de bouwplannen in bezet gebied voorlopig te bevriezen komt na zware Amerikaanse druk. Amerika staat erop dat Israël een gebaar van goede wil maakt naar de Palestijnen die woedend zijn over de, over de bouwplannen. Premier Netanyahu reist vandaag naar de Verenigde Staten. Het besluit om in Oost-Jeruzalem te bouwen leidde tot een dieptepunt in de onderlinge betrekkingen en een verdere stagnatie van het vredesproces. VN-chef Ban Ki-moon is in de Gaza-strook. Op IJsland zijn honderden mensen geëvacueerd na de uitbarsting van een vulkaan bij een gletsjer. Aanvankelijk werd gemeld dat de vulkaan onder de gletsjer actief was geworden, maar dat is niet zo. Wetenschappers zijn over het gebied gevlogen en hebben vastgesteld dat de uitbarsting ernaast was. Daardoor lijkt de kans op overstromingen door smeltend gletsjerijs kleiner. De vulkaan ligt op 160 kilometer van de hoofdstad Reykjavik. Het is bijna 200 jaar geleden dat de vulkaan voor het laatst actief was. Het weer, de regen trekt naar het zuidoosten en vanuit het noordwesten klaart het op. In Limburg blijft het lang bewolkt.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 Met, met nu ZFM Jazz. Mellotone opende swingend het tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. In 1939 componeerde Duke Ellington deze jazzstandard... die vandaag werd uitgevoerd door een verrassende combinatie. Jazzorganist Jimmy Smith bij de big band van Oliver Nelson. Jullie weten zo langzamerhand wel dat verzoekjes altijd welkom zijn... Mij bereikt, bereikte de vraag weer eens de song Just One of Those Things te draaien van Cole Porter. We kennen natuurlijk allemaal die gepolijste uitvoering van Frank Sinatra bij het orkest van Nelson Riddle. Ik koos ditmaal voor een meer ontroerende stem. Het gebarste keelgeluid van Louis Armstrong en zijn sprankelende trompet, begeleid door onder andere Oscar Peterson. Just one of those things. It was just one of those things. Just one of those craziest flings.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 It was great fun. It was just one of those things. my wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started fainting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those. Enkele weken, overleden, eh, sorry, enkele weken geleden overleed eh, de Engelse saxofonist en bandleider Johnny Dankworth op 82-jarige leeftijd. Na een glansrijke loopbaan in de jazz. Sir John, die ook enorm veel muziek eh, heeft gecomponeerd voor onder andere de televisie en de film, was getrouwd met actrice en zangeres Cleo Lane. In oktober vorig jaar werd hij ernstig ziek maar in december keerde hij terug onstage voor een optreden tijdens het Londense Jazzfestival. Vanuit een rolstoel blies hij toen zijn solo. Ook rond de kerst hadden hij en zijn vrouw nog samen enkele optredens en toen werd het stil. Totdat op 6 februari het bericht kwam dat hij was overleden. We hoorden Johnny Dankwords daarnet met zijn septet in het nummer I Hear Music. En we gaan nog een keer naar hem luisteren nu samen met Cleo Lane in 1983 in Carnegie Hall. Met het toepasselijke We Are The Music Makers. are the music makers and we are the dreamers of dreams. by lone sea breakers and sitting by desolate streams. World losers and world forsakers on whom the pain. Songs measure can trample an empire down. passar. Bekende muziek. Take the A-Train. Decennia lang de begintune van de big band van Duke Ellington. Een compositie van zijn medecomponist en arrangeur Billy Strayhorn... die hiermee in 1938 zijn intrede bij de band deed. Tot aan zijn dood in 1967 componeerde hij prachtig muziek voor de band. Muziek die ook door tal van andere jazzmuzikanten is uitgevoerd. Hier, hier speelde Billy Strayhorn zelf met veel toetsengebruik de A-Train. En we gaan nu luisteren naar jazzzangeres Diane Reeves... die een van zijn mooie romantische songs vertolkt. So This Is Love. I thought I knew the feeling when it started And when we parted I felt a pain. But this time, something in me sang a plain song. This is the same song it sang. So, this is love. this trembling of the heart, the pain when I am apart from you. Well, I declare, I swear I would have never known that this is love. The thrill of being near, the aching urge to that I had felt all emotions. I thought that I had seen everything. I thought my heart was through with devotions. But then you This is love. The aching in my head, the way my face turns red when someone mentions your name. Well, this aching in my head, the way my face turns red when someone mentions your name. Well, I dancing on a carpet. Hier in dit programma een beetje de lente. Een beetje tijd voor het voorjaar. The Time for Spring. Gezongen door Lisa Bassenge bij een orkest van de discjockey en jazzmaker Nicola Conte. Die ook het nummer schreef. Niet alleen de dagen kunnen mooi zijn in de lente, ook de nachten. Daarom nu een ode aan de nacht. Een nacht in het buitenland. Night in Tunisië. Gecombineerd door Dizzy Gillespie en hier gespeeld door onder andere meestergitarist Kenny Burrell met een onstuimige band en een mooi klassiek intro van pianist Pete Jolly. Thank you. ice soda tonic. In een lichtstoel zoon op het strand. Boulevard. Achter glazen muren zitten we te zee is trillend cellofaan, de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is zoveel te koop. Rijen vogels kringen, zon van Scheveningen, maak me bruin. De zee is trillend cellofaan, de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer, een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is veel te koop. Boven de dijk draaien vogels kringen. Zon van Scheveningen, maak me bruin, maak, maak me De VVV in Zandvoort is enorm actief. Maar dit hebben ze dan nog niet voor elkaar gekregen. Een jazzsong over Zandvoort, vertolkt door Nederlandse jazzprominenten als zangeres Gita Reis, pianist Pim Jacobs, bassist Ruud Jacobs, componist Harry de Groot op marimba en drummer Kees C. Het gezongen verhaal lijkt alle geneugten van Zandvoort te vertellen. Totdat tekstdichter Willy van Hemert voor de rijm het woord Scheveningen nodig had. Jammer. Nacht. Zwoele lucht. Maneschijn. Wat wil je nog meer? Moonglow. Een heel oudje. Nu in een nieuw jasje gestoken door kleinartist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton. as a willow. was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a girl. Wat een uh, prachtige jazzgroener was hij toch. In 1999 overleden Mel Tormé. Hier mooi begeleid door zijn favoriete pianist George Shearing in It Might As Well Be Spring. Als het mooi weer wordt, kunnen we er op de weg weer van genieten. De karavaan van caravans op weg naar overnachtingsplekjes. Daarom aan het slot van deze CFM Jazz een van de vele uitvoeringen die ik heb verzameld van die beroemde jazz-tune Caravan. Ditmaal gespeeld door onder andere de Noorsaxofonist Lou Donaldson. Thank you. zo komt het einde aan deze CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maar net als de voorgaande 19 jaar is CFM Jazz en natuurlijk volgende week zondag weer. Dus zeg ik samen met de noorspeler Sonny Stitt, We'll Be Together Again.